Eerst het NOS nieuws van 3 uur. Waterwalgemoed met het NOS journaal. De Europese Unie gaat strenger controleren op tuinders die financiële steun vragen... omdat ze gedupeerd zijn door de Russische boycott. De afgelopen weken claimden Poolse tuinders enorme bedragen... voor de misgelopen export van bloemkolen en komkommers. De claims bleken veel hoger dan het bedrag dat normaal gesproken wordt verdiend... met de export van die producten naar Rusland. Volgens de EU hebben Nederlandse landbouwbedrijven geen last van de strengere claimcontroles. Het aantal miljardairs in de wereld is naar het recordniveau van 2325 gestegen. Dat is een stijging van 155 superrijken in vergelijking met een jaar eerder. Dat melden de Zwitserse bank UBS en onderzoeksbureau WealthX. De miljardairs zijn samen goed voor een vermogen van 5,6 biljoen euro. Ze bezitten daarmee bijna 4% van het wereldwijde vermogen. Tot de rijkste mensen ter wereld behoren onder meer Microsoft-oprichter Bill Gates, superbelegger Warren Buffett en de Mexicaanse telecommagnaat Carlos Slim. Voor de VVD zijn er bij een eventuele belastingherziening geen taboes. VVD-fractievoorzitter Zelstra gaf bij de algemene beschouwingen het kabinet complimenten... omdat het volgens hem stappen zet en de deuren van het slot gaan. Een deel van de oppositie is juist zeer kritisch over de manier waarop de coalitie omgaat met de belastingen. Veel partijen vinden dat het kabinet niet genoeg concreets doet en te weinig ambitie toont. CDA en D66 eisen dat het kabinet voor 1 februari met plannen komt. Een lekkend pakketje bij een Amsterdams vervoersbedrijf vanmorgen bleek toch niet de giftige stof ricine te bevatten. Waarschijnlijk zat er ricinie in, een soort wonderolie. Zes medewerkers van het bedrijf hadden de dampen ingeademd... en werden met luchtwegklachten in het ziekenhuis behandeld. De hulpdiensten dachten dat het om het zeer gevaarlijke ricine ging. Een speciaal brandweerteam heeft het lekkende pakketje opgeruimd. Het weer volop zon vanmiddag bij 23 tot 26 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig, maar in het zuiden wel kans op een bui. Dit was het NWS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Dorp en Leidsendam een 3 kilometer file.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 Uh, doet toch zeker niet onder voor... Eh, vergelijkbare country rock bands als, als de Eagles of zo. dat vind ik niet. doet er echt niet voor onder. Just For Me and You was uh, nummer van Richie Furay. En dat kwam van het, het album From The Inside. Coco heet de band. Dus, dus als u dat eh, toch lekker vindt klinken, nou, dan zoek het dus op op de digitale netwerken. Misschien dat je er nog eh, het een en ander van kan vinden, want dat klinkt eigenlijk best wel lekker. Ehm, we zijn nog bezig met de vinyljaren en, eh, ja, en ehm, we hebben drie albums. Elvis Presley, Nina Simone en Poco natuurlijk. En vlak voor het nieuws hoorde u nog net even een flap van Moesie Den... En persoonlijk toch wel een van de minste Elvis platen vind ik hoor. Maar het uh, werd ook opgenomen in de tijd dat hij uh, in, uh, in Duitsland in dienst zat. En de Amerikaanse autoriteiten die dachten gewoon als we hem nou wegsturen naar Duitsland om in dienst te gaan, Elvis Presley. Dan taamt zijn populariteit wel, dan zijn ze hem na afloop vergeten. Nou, dat bleek dus een aardige misrekening te zijn, want zijn populariteit was zo mogelijk nog groter. Um, <clears throat> toen hij terugkwam uit Duitsland vandaan. Elvis Presley, een uh, ehm, Wooden Heart heet het nummer officieel. Maar het is gebaseerd natuurlijk op het oude uh, Duitse volkswijsje. Moest hij denn zum Städtele hinaus? Jawel, jawel! Goed, oké. Nou, weet doen dat ook weer. Welkom terug en we gaan uh, na Poco voor Just For Me and You verder met Nina Simon. En die zegt het heel anders. Die zegt gewoon, oké, hou van me of rot op. Een van de twee. Ik bedoel, we gaan er niet moeilijk over doen. Eh, je moet van me houden en anders tonder je me op. <clears throat> ja, dat kan ook natuurlijk. Love me or leave me. lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow.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 Say, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. Oftewel, eh, hou van me of rot op. Even de test. Nou, het lijkt me duidelijke taal. Hé, dus toch duidelijk? Dan weet je gelijk waar je aan toe bent. Ehm, Nina Simone was dat. Love me or leave me. Ehm, Elvis Presley nu. En van hem het eh, iets minder bekende, denk ik. Ja, voor, Elvis Presley fans natuurlijk niet. Maar voor het grote publiek, The King Creole. Hier is Elvis. He's a again old man with a great big solar. He lays down beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole, even though it's gone, gone, gone. Jumping like a catfish on a pole. Yeah, even though it's gone, gone, gone. the it's shaking King Creole. When the king starts do it, it's as good as done. He holds his skin tall like a Tommy gun he starts to go without any strong. He bends a string and that's all she wrote. You know it's gone, gone, gone. jumping like catfish on the pole. You know it's gone, gone, gone. Let a happy chicken be a Creole. He sings a song about a grown at home. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about New Orleans. You know it's gone, gone, gone. gotta get him on your feet. And when he gets a rockin' fever, baby, hit him the snake He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone. jumpin' like a catfish in a pole. the drive. En dat was eh, de King Creole van Elvis Presley, was dat Poco. En dat dat heette Railroad Days. Eh, ik vind het lekkere muziek. Ik vind het heerlijke muziek ehm, van, eh, van deze band. Dat is afkomstig van het album From the Inside. En het werd geschreven door Paul Cotton. Nou, dan weten dat ook weer. Bent u ook weer geheel op de hoogte. Ehm, we gaan naar ehm, Nina Simone. Een van eh, de liedjes die ik van haar het aller, aller, aller, aller, mooist vind. Ehm, ik heb daar toch wel mooie herinneringen aan, dit nummer. En het komt uit de, de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Dus die schreef het eh, nummer ook. En het heet I Love You, Porgy is Nina Simone. and I'll be glad. Yes, I love you, Poogie. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. zeggen dat het niet mooi is. I Love You Porgy. Fantastisch nummer, geschreven door George en Ira Gershwin. Dat komt eh, oorspronkelijk uit eh, die eh, opera die die twee geschreven hebben. Namelijk Porgy en Bess. Daar komt dit uit. En dan natuurlijk in de fantastische uitvoering van Nina Simone. Geweldig. Allemaal klein, dat vind ik zo lekker. Het is Nina Simone niet met grote orkesten, wat ze later dus wel eens gaan doen. Dat ze ook een beetje commerciëler is gegaan. Maar het is allemaal lekker met uh, pianootje. Eh, alleen maar piano, bas en drums en gewoon eh, lekker zingen. Dat, heel klein, lekker jazzy, lekker mooi. Gewoon lekker. Ehm, Elvis Presley.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 Het nummer dat heette uh, Blue Suede Shoes. Oké, okay, ehm, Poco wederom. Ja, zijn we weer aan toe hè. Poco. <laughs> een nummer dat ik, wat, wat, een van mijn lievelingsliedjes van ze, want ik vind het te gek nummer. Geschreven werd het door Jim Messina in de tijd. En ehm, ik, ik, herinner het me goed omdat ik eh, dit, stuk, dit stuk zelf ook gespeeld heb met eh, een bandje wat ik toen had na de Soulful Blues. Dat die, toen we daaruit waren, ehm, hadden we een bandje. Ik, eh, mijzelf met Babs samen, Dries Bonners en Jeffrey Rademakers. En ehm, toen hadden we een bandje dat heette Kaboedel. En we speelden dit nummer dus ook. You better think twice. better think You Better Think Twice. Fantastisch nummer van de Amerikaanse country rock band Poco. Voortgekomen uit Buffalo Springfield. En uh, weet het, dat was een beroemde band voor What It's Worth. Uh, Expecting to Fly. En die band dracht eh, meerdere talenten voort. Want uit die band ontsproot ook eigenlijk natuurlijk Crosby, Stills en Nash. Eh Graham Nash en Neil Young kwamen ook uit die Buffalo Springfield. En David Crosby natuurlijk uit de Birds. En eh, Graham Nash uit de Hollies. Ja, en zo zie je, dat zit allemaal helemaal dicht bij elkaar. Poco, eh, een band die nooit eigenlijk echt groot is geworden. Dat is eigenlijk wel jammer, want ze doen toch echt niet onder voor, eh, voor andere bands als, als de Eagles. Die, iets la die later kwamen, zelfs vier jaar later kwamen dan, dan Poco. Um, you Better Think Twice komt van het album Poco. Het werd geschreven door Jim Messina. Um, ja, oké. Even omkijken of ik wel de goede grammofoon heb. ik moet alles zelf doen vandaag, dus eh, moet je goed op blijven letten. Nummer dat heet Good Bait. Hier is Nina Simone. een fantastisch pianiste eh, zij ook was. In de latere werk dat ze, dat dingen uit her ging zingen. En, en dat ze dingen met groter orkest ging doen en zo. Toen kwam dat natuurlijk niet meer zo erg naar voren. Maar juist in dit werk hoor je hoe virtuoos ze eigenlijk was. Eh, ook als pianiste. Geweldig. Good Bait heette, Good Bait heette dit nummer. En dat was Nina Simon.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 Ah, ah somebody a little bit of magic in the country music we're singing. So let's begin. We're bringing you back down home where the folks are happy. Sitting, picking, at a grinning. Casually, you and me will pick up the pieces. Ah, if you had the time to stay, would you sit yourself down and play? country music, singing songs that we both knew. Lord, I know that the day will come when the both of us will sit down and strum on our guitars, and you'll see I really have a lot like you. Well, there's just a little bit of magic in the country music we're singing, so let's begin. We're bringing you back down home where the folks are happy. Sitting, picking, a grin, casually. You and me will pick up the pieces. Ah. a little bit of magic in the country music we're singing. So let's begin. We're bringing you back down home where the folks are happy. Sitting, picking, a grin, casually. You and me will pick up the pieces. Ah. was eh, wederom Poco. <clears throat> Eh, na het nummer van Elvis de Man, hoor u Picking Up The Pieces. En dat, eh, dat, is dus nog zo'n nummer, Pick Up The Pieces. Dat hoort wel altijd in CFM Lunch. Maar dit is een heel ander liedje. Picking Up The Pieces van Poco. For All We Know is het volgende nummer van Nina Simon. For Simon. Ja, het is nog steeds allemaal hartstikke mooi. Het is heel oud werk van de. Het is allemaal uit de eh, periode, <clears throat> zo begin 60 jaren denk ik. Eh, daarna begon ze wat commerciëler te worden natuurlijk. Eh, ja, ook omwille van de money natuurlijk. Maar in het begin natuurlijk gewoon gestart als prima jazzpianiste en zangeres. En uit die periode hoort u nu heel veel van haar werk. Dit heet For All We Know. Heel ander nummer dat we later van de Carpenters hoorden. Maar eh, ja, dit was Nina Simone. Um, een van de grote hits uit een wat latere periode van Elvis Presley. Tot nu toe was hetgene wat we hoorden allemaal een beetje uit zo'n rock'n'roll periode. Dit, is, dit eh, dateert van aanzienlijk eh, latere datum. Toen hij uh, de rock'n'roll eigenlijk een beetje helemaal de rug had toegekeerd. En gewoon ook hele andere dingen ging doen. Ehm, eh, u kent het allemaal. Natuurlijk kent u dit. Wie, wie kent dit nou niet? <laughs> wie kent dit nou niet? Als je de eerste tonen gehoord dat weet je het al. Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Can't you see what you're doing to me when you don't believe? En eh, dan nog even snel door naar uh, Poco, want daar hebben we ook een mooi liedje van. Eh, geschreven door Rusty Young. een DJ Fopper, hè. Gewoon een fade-out maken en dan denken dat die afgelopen is. En dan ga je praten en dan komt hij weer opzetten, ja. Dat noemen ze DJ-pesten, noemen ze dat, ja. Ja. Of ze, of ze dachten van nou is afgelopen en dat, dat iemand zei nou het kan nog wel wat langer, het singeltje is nog niet vol. Of zo, weet je wel, iets in die, in die geest. Goed, Suspicious Mind dus, Elvis Presley. En hier is Poco en het heet Fool's Gold. met Fool's Gold. Een instrumentaal, instrumentaal stukje met wat wij zouden omschrijven als cowboymuziek. Cowboymuziek, ofwel cowboymuziek. Ja, zo is dat. Poco, het nummer werd geschreven door Rusty Young en het nummer dat heette Fool's Gold. Dan weet u dat ook weer. Nou, ik denk dat ik er nog één te gaan heb. Ja, ik weet het wel zeker. Dit wordt de laatste voor vandaag. Eh, we hopen dat u het een beetje leuk gehad hebt. En eh, dat u het een beetje aardig vond. De muziek, volgende week doen we weer heel wat anders. Ik weet niet wat, maar dat <laughs> zien we dan volgende week wel weer. Eh, dit waren de vinyljaren voor deze prachtige woensdag.